President Obama wil voor een periode van zes maanden olieboringen dieper dan 150 meter in de zee verbieden. Aanleiding is de explosie in april op het olieplatform van BP in de Golf van Mexico. Obama wil dat eerst wordt onderzocht wat de risico's van diepzeeboringen zijn. Maar het verbod werd van tafel geveegd door de rechtbank, onder meer omdat het de olieindustrie te veel geld zou kosten. De regering is daartegen in beroep gegaan en diende een verzoek in om de boringen tijdens de beroepzaak alsnog te mogen verbieden, maar het Hof wees dat verzoek in een tussenvonnis af. Koning Albert van België heeft de leider van de Waalse socialisten Di Rupo gevraagd om de formatie van een nieuwe regering voor te bereiden. Het paleis spreekt van een preformatie. Di Rupo is nog geen echte formateur. De leider van de Vlaamse nationalisten, De Wever, was de afgelopen weken informateur. Hij zei vanmiddag dat er punten van overeenkomst zijn tussen enkele partijen, maar dat het nog te vroeg is om een formateur te benoemen. Bij de verkiezingen van vorige maand werd de nationalistische N-VA van De Wever de grootste partij in Vlaanderen en de socialistische PS van Di Rupo de grootste partij in Wallonië. De Jamaicaanse atlete Shelly Ann Fraser is betrapt op het gebruik van een verboden middel, zo meldt haar eigen club. Fraser is olympisch kampioen en wereldkampioen op de 100 meter. Gisteravond zou ze meedoen aan atletiekwedstrijden in Lausanne, maar kort voor het begin van het evenement trok ze zich terug. Volgens de voorzitter van Frasers Club stelt de doping niet veel voor. Hij zegt dat de atlete eind mei een middel heeft genomen tegen tandpijn. Het weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 17. Overdag wordt het zeer warm met maxima van 28 tot 35 graden.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 And where the answers were come around, I blame myself for being me again and again. I'm surrounded by your photographs. I guess I never learn. when it hits. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 100.